4 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In de Gele Zee zijn de Verenigde Staten en Zuid-Korea begonnen met een gezamenlijke marineoefening. Volgens de Amerikanen stond de oefening al gepland, maar is hij ook bedoeld om Noord-Korea af te schrikken. Aan de oefening in de Gele Zee doet onder andere het Amerikaanse vliegdekschip USS George Washington mee. Afgelopen dinsdag beschoot Noord-Korea de zuidenburen met granaten. Twee mariniers en twee burgers kwamen daarbij om. Volgens Zuid-Koreaanse media heeft het communistische Noorden met nieuwe dreigingen gereageerd op de vlootoefening. Zo zegt het regime in Pyongyang dat iedere schending van zijn territorium onmiddellijk wordt vergolden. Ook zouden er langs de grens raketten in stelling zijn gebracht. Braziliaanse politie heeft een ultimatum gesteld aan drugshandelaren die zich schuilhouden in een van de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Ze hebben tot middernacht de tijd om zich over te geven en hun wapens in te leveren. Sloppenwijk is inmiddels omsingeld door honderden agenten en militairen. Die zullen het gebied bestormen als de drugshandelaren geen gehoor geven aan het ultimatum. Afgelopen week zijn al tientallen doden gevallen bij gevechten tussen de politie en drugsbendes. Operatie tegen de drugshandelaren is onderdeel van een campagne om Rio de Janeiro veiliger te maken voor het wereldkampioenschap voetbal van 2014 en de Olympische Spelen van 2016. FC Twente is op gelijke hoogte gekomen met koploper PSV. Gisteravond won Twente in Nijmegen met 4-2 van NEC. En daardoor heeft het nu evenveel punten als PSV. Maar de Eindhovenaren hebben wel een beter doelsaldo. Nummer 3 op de ranglijst, FG Groningen, verloor zijn uitwedstrijd tegen Roda met 1-0. En het was voor Roda de eerste overwinning in zes wedstrijden. AZ speelde thuis tegen Heerenveen gelijk, het werd 2-2... En onderaan de ranglijst hielden ook Willem II en Excelsior elkaar in evenwicht. Het werd in Tilburg 1-1. Het weer, eerst bewolkt, later op de dag wat zon.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 Zal ik deze keer de aangifte doen? Wat, jij? De Belastingdienst kan uw aangifte al gedeeltelijk voor u invullen. U hoeft deze alleen nog maar aan te vullen en te kijken of het klopt. Kijk op belastingdienst.nl slash aangifte. Nu al klaar?